dat er per jaar ongeveer 3000 mensen doodgaan door het werk eh, met gevaarlijke stoffen... en 14.000 mensen worden ziek. En eh, nou dan zie ik je denken, waarom is dat, is dat zo onbekend, dat, eh, dat getal? 3000 en dat komt omdat 80% van deze mensen overlijdt eigenlijk na de pensioenleeftijd pas. Volgens Sembla weten veel bedrijven niet dat ze alles rondom gevaarlijke stoffen moeten bijhouden. Vlak voor kerst dreigt er een Amerikaanse begrotingscrisis. Republikeinen en democraten waren het eigenlijk al eens geworden om extra geld uit te geven. Maar aankomend president Trump en zijn adviseur Elon Musk hebben het plan van tafel geveegd. Vooral Musk wil dat de federale overheid veel meer bezuinigt. Als er geen oplossing komt, krijgen Amerikaanse overheidsambtenaren met kerst geen salaris... en moeten nationale parken en musea dicht. Het kabinet wil geen harde leeftijdsgrens voor social media... blijkt volgens NRC uit een brief aan de Tweede Kamer. D66 wil een leeftijdsgrens van 15 jaar voor verslavende socials... zoals TikTok, Instagram en Snapchat. Maar de krant schrijft dat het kabinet vindt... dat de schadelijkheid van social media niet genoeg is aangetoond. En een Nederlands dartsprookje op het WK in Londen. Kevin Doets versloeg daar oud-wereldkampioen Michael Smith. Het draaide uit op een verlenging, maar Doets won met 3-2. Hij was dolblij, zei hij na afloop tegen Viaplay. Ik heb nog nooit zoveel geschreeuwd als dat. Mijn stem is ook een beetje hees. Nou. Ik heb nog nooit zoveel geschreeuwd als dat. Dit was de mooiste partij van je leven? Dit was de mooiste pot van mijn leven, zeker omdat je wint. Dit was, dit was echt geweldig. Wat moeten we er nog over zeggen? <laughs> Lachen en bier drinken vanavond. <laughs> ja, en vanavond is het de beurt aan Michael van Gerwen, Mighty Mike die is niet helemaal in vorm, maar heeft er toch vertrouwen in. Je moet het gevoel hebben dat je het, dat je kunt flikken, dat je het kunt maken. En ik denk dat ik dat kan. Waar haal je dat gevoel vandaan? Geloof, eh, talent wat ik heb en gewoon vertrouwen. Ja, want biedt het ook kansen dat je als een soort van dark horse wordt gezien? Dat is een keer anders, hè. De laatste keer dat hij een major won, die meetelt voor de ranking, is meer dan twee jaar geleden. Het weer dan nog. Vandaag gaat voor het eerst na meer dan 10 dagen eindelijk de zon weer schijnen. Vooral in de middag ziet het er goed uit.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 And damn, gonna be okay. do another cause I don't wanna be a player no more. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way, you make the dawn say, Girl, I want you, girl, I need you. Tell me what you feel, cause I'm feeling something real. I feel the same way, you make the dawn say, Girl, I want you, girl, I same way you make the dawn say, Girl, I want you, girl, I need you.